uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Mensen die de hypotheek niet meer kunnen betalen... hoeven de komende maanden niet bang te zijn dat ze uit hun huis worden gezet. Banken en andere hypotheekverstrekkers hebben met de overheid afgesproken... dat er tot 1 juli geen gedwongen woningverkopen plaatsvinden... vanwege betalingsachterstanden. Gedwongen verkoop mag alleen als er sprake is van criminele activiteiten zoals retailed. Eerder werden er al afspraken gemaakt voor huurders. Ook die worden bij een betaalachterstand voorlopig niet uit hun huis gezet. Zo hebben de woningcorporaties beloofd. Er zijn nog eens 30 miljoen bestelde mondkapjes onderweg naar Nederland... om het zorgpersoneel te beschermen tegen het coronavirus. Minister Van Rijn zei in de talkshow Op1 dat het een uitdaging wordt... om ze op tijd binnen te krijgen. Wekelijks heeft de zorg 4,5 miljoen mondkapjes nodig. De minister zegt ook te bekijken of de productie van kapjes in Nederland kan worden uitgebreid. De Britse premier Johnson heeft de nacht op de intensive care doorgebracht. Bronnen zeggen tegen persbureau Reuters dat zijn situatie sinds gisteravond niet is veranderd. Toen werd hij naar de intensive care gebracht omdat zijn toestand door het coronavirus was verslechterd. Volgens een officiële verklaring is hij nog bij bewustzijn, wordt hij niet beademd. Meerdere regeringsleiders, onder wie premier Rutte, hebben de Britse premier beterschap gewenst. In het water van een baai in de Amerikaanse staat Maryland is het lichaam gevonden van Maeve Kennedy Townsend McCain de 40-jarige kleindochter van de vermoorde democratische presidentskandidaat Robert F. Kennedy. Ze werd sinds eind vorige week vermist. Samen met haar zoontje de twee waren gaan kanoën. Het lichaam van haar zoon is nog niet gevonden. De twee zijn waarschijnlijk overvallen door de harde wind tijdens hun kanotocht. Het weer, eerst nog kans op wat mist, later veel zon. Vanmiddag wel mogelijk wat stapelwolken. 17 tot 21 graden wordt het vandaag ook de komende dagen verandert er weinig.